uur. Manik Sampersen met het NOS-journaal. In een postsorteercentrum in Amsterdam is een bombrief gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft de brief onderzocht... en de inhoud ervan onschadelijk gemaakt. De brief was bestemd voor een Amsterdams autobedrijf... dat had zaterdag al een waarschuwing ontvangen. De afgelopen weken zijn er meer bombrieven verstuurd naar bedrijven. De politie heeft nog geen idee wie de afzender is. De overname van de Britse maaltijdbezorger Just Eat door TKW... een Nederlandse moederbedrijf van Thuisbezorgd, is rond. Aandeelhouders van beide bedrijven hebben na maandenlange strijd ingestemd met de deal. TKW krijgt met de fusie een markt in handen van 24 landen. Het fusiebedrijf is een van de grootste maaltijdbezorgers ter wereld. Het kabinet wil het afsteken van vuurwerk beperken... en neemt daarbij als leidraad het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... Die pleit voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Samen met politie, brandweer en openbaar ministerie worden de plannen uitgewerkt en komende maand gepresenteerd. Premier Rutte verwacht niet dat er een totaalverbod komt op vuurwerk. Hij zei dat in een rechtsstaat de politiek zorgvuldig moet zijn bij het inperken van gebruiken waar veel mensen aan hechten. Bijna 200 tunnels in de Italiaanse snelwegen zijn niet veilig, melden Italiaanse media op basis van een onderzoeksrapport van justitie. Die liet onderzoek doen naar het instorten van een brug in Genua, anderhalf jaar geleden. Bij de onveilige tunnels zijn onder meer lekkages, instortingsgevaar en slechte veiligheidssystemen geconstateerd. De meeste tunnels die niet voldoen zijn in handen van de particuliere wegbeheerder... die ook verantwoordelijk was voor de brug in Genua. De beheerder zegt dat er hard wordt gewerkt om de tunnelproblemen op te lossen. Het weer. In het zuidoosten kan nog wat regen vallen.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 Sipping on my Timberland, stepping like a criminal. Success is so imminent. Pink champagne, black rose rice, eggplant double-breasted suit from Tom Ford. Bon voyage, left faders in the fog. Look up in the sky, bet you recognize a boss. Look into my eyes as I fantasize for us. Still lacking shot like this is summer class crush. Money coming fast, I'm never in a rush, no. Plus another 20 in a tuck semi in the truck, another 40 on the wrist. Quarter mil on my mind, got me living like I pitch. Dodging Robin Givens, ballin' like I'm Roger Clemens. Still in the game, uniform all in it. She get Chanel, ski trips to Vail. Only the highest grade, like trees that I inhale. someone to look up to. Why should it be us? welcome to the land of the grown and sexy. You listen to station L-O-V-E. Brand new Derek Damien. Track by Sean C.T. Yeah, if you are grown, it's on. <laughs> We're doing it for the steppers tonight, y'all. Step life. From the moment we met, in my mind, that was it. I knew I had to have you. Just the way that you smile, that sparkle in your eyes told me you were feeling it too. Can we talk a while? I really like your style. dance real close. This music's nice and slow. Sip a glass of wine. Sit back and unwind. You're taking me there, and it seems so unfair. So this so strong. Haven't felt like this so very long. But I'm glad I do. Glad that it's with you. So what you wanna do? My heart's in your hands, baby. I really like your style. This music's nice and slow. Sit back and unwind. Do you taking me there? it seems so unfair this song. What you wanna do? London. I got the next round. My titty a goose now. Tell me what's up, what's up? Conversation my eyes is having with your thighs. Don't get me out of line, they better shut up, shut up. You're moving on the hips, killing me with every dip, girl. You about to get a tip to it now. The worst that goes down is you turn me down. You feeling your boy now, so I doubt it, shorty. Hey, hey. how you doing, baby? What you getting into? I don't know what your name is or who you came with. I ain't leaving without you property. I've never seen nothing like you. Cause a body that shape is your claim to fame. And girl, I ain't leaving without you. No. I want your body. Your body. Oh, yeah. Hey, hey, hey, hey. I want your body, your body. Your body. Your body. If fit your love, with what you love, love to get to know you better.